uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De Europese Unie roept Myanmar op om de twee journalisten van Reuters vrij te laten. De journalisten werden vanmorgen veroordeeld tot zeven jaar cel... omdat ze staatsgeheimen gestolen zouden hebben. De twee hebben altijd gezegd dat ze onschuldig zijn... en erin geluisterd zijn door de politie. De journalisten van Myanmarese afkomst deden in de provincie Rakhine onderzoek naar de manier waarop het leger met grof geweld optrad tegen de Rohingya-moslims. Ze waren daarbij op een massagraf gestuurd. Volgens de EU is de veroordeling een ondermijning van de persvrijheid en het recht om het publiek te informeren. Het Nationale Museum van Brazilië in Rio de Janeiro is grotendeels door brand verwoest museum is het oudste wetenschappelijke instituut van het land... en herbergt de grootste natuurhistorische collectie van Zuid-Amerika. De Braziliaanse president Temer zegt dat 200 jaar werk, onderzoek en kennis verloren zijn gegaan. Hij spreekt van een treurige dag voor alle Brazilianen. De brand brak uit kort na sluitingstijd en er was toen niemand meer in het gebouw. De oorzaak is nog onduidelijk. Wakkerdier heeft de Rabobank dit jaar uitgeroepen tot winnaar van hun jaarlijkse liegebeest De Rabobank bedacht de slogan Growing a Better World Together voor een tv-campagne over het verduurzamen van de voedingssector. Maar volgens Wakkerdier investeert de bank in werkelijkheid miljarden in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. Eind vorig jaar tikte de reclamecodecommissie de bank al op de vingers voor dezelfde campagne. Het Oertijdmuseum in Bokstel krijgt het skelet van een diplodocus in huis. Het versteende skelet van de dinosaurier die 150 miljoen jaar geleden leefde... werd in 1993 al in de Amerikaanse staat Wyoming opgegraven... maar is nooit geprepareerd. Via een bevriend Zwitsers museum komt het oeroude skelet nu naar Bokstel. Daar moeten de meeste van de ongeveer 300 botten eerst nog uit het gesteente gepeuterd worden.